Koenen met het NOS-journaal. In China zijn gisteren 573 mensen besmet met het coronavirus. Dat is de grootste stijging in een week tijd... blijkt uit cijfers van de Nationale Gezondheidsautoriteiten. 35 mensen overleden aan het virus, flink minder dan de 47 van vrijdag. De forse daling van de afgelopen tijd was voor China aanleiding om internationaal te benadrukken... dat de overheid doortastend optreedt tegen het virus. In Australië is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus. Het is een man van 78 die op het cruiseschip Diamond Princess zat bij Japan. Op een bedrijventerrein in Oosterwolde in Friesland... staat een loods van bijna 8000 vierkante meter in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook die vrijkomt. Uit nou, onder meer Heerenveen en Assen zijn hoogwerkers gekomen om te helpen met blussen. De loods is niet meer te redden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Joe Biden heeft de voorverkiezingen van de Democraten in de staat South Carolina gewonnen. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van exit polls. Het is de eerste overwinning voor de oud-president... nadat hij in Iowa, New Hampshire en Nevada had verloren van Bernie Sanders en Pete Buttigieg. In South Carolina is Sanders volgens de exit polls tweede geworden. Op dinsdag dan zijn er de zogenaamde Super Tuesday voorverkiezingen in negen staten tegelijk. En het NOS Jeugdjournaal heeft de prijs voor beste jeugdprogramma gewonnen bij de ZEP Awards. ZEP is het blok met kinderprogramma's op NPO 3. Andere genomineerden waren de serie Brugklas en het experimentenprogramma Checkpoint. Presentator Buddy Vedder werd verkozen tot favoriete ster. Het tv-programma Chateau Meiland kreeg de ZEP Award voor favoriete familieprogramma. Het weer nog. Vannacht kan er hier en daar nog een bui vallen. Het waait flink. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Overdag eerst op de meeste plaatsen droog.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 Here we are alone, my lips on yours. The taste of candy and salt drives me for more. Here we are again, telling me it's my fault. Things I don't understand, things beyond control. Here we are alone, you're resting by my side goes broken glass and shattered to my eyes, cloud my mind. You color me, you color my soul, paint me red in places once filled with cold. You color me, you color my soul, made me dream of things I never did once before. Before you stabbed my heart with your ball point pen say you love me again and again. There will never be an end to this love, my dear friend. You call me. and shut my eyes, cloud my mind. You calling me to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now?